van 7 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Rotterdam moet afzien van het plan om 20.000 goedkope huurwoningen te slopen. Dat wil de Woonbond. Volgens de Belangenorganisatie voor Huurders zegt het gemeentebestuur ten onrechte... dat de stad een overschot aan goedkope huurwoningen heeft. Dan zouden juist lange wachtlijsten bij de corporaties zijn. Rotterdam wil woningen bijbouwen om te voorkomen dat Rotterdammers met meer geld de stad verlaten. IS-leider al-Baghdadi blijft geloven in de overwinning. Dat zegt hij in een audioboodschap van ongeveer een half uur. Daarin roept de IS-leider onder meer de bewoners van de belegerde stad Mosul op... om te blijven strijden tegen de vijanden van God. Het is voor het eerst in bijna een jaar tijd dat al-Baghdadi weer van zich laat miljard euro op. Een stijging van bijna 60 procent. En de reclames werden vooral afgespeeld op mobiele telefoons en tablets. De man die afgelopen weekend as van een overleden vriend in de orkestbak van de opera van New York gooide, heeft zijn excuses aangeboden. In een brief zegt de man dat zijn gedrag hartstikke fout was. Hij had zijn aan kanker overleden vriend beloofd de as uit te strooien, zodat hij daar voor altijd van de prachtige muziek kan genieten. De directeur van de opera heeft de excuses aanvaard. Het weer nog. Vanuit het westen trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook af en toe zien, vooral in het oosten. Het wordt een graad of 11. En morgen en in het weekend blijft het wisselvallig. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files met de meeste vertraging op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam bij Zoeterwoude. 12 kilometer, ruim een kwartier vertraging. Op de A6 richting Muiden bij knooppunt Muidenberg 9 kilometer. Vertraging 20 minuten. Door een kapotte vrachtwagen op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij knooppunt Gouwen 7 kilometer. Bijna 10 minuten oponthoud. De rechte rijstrook is daar dicht. A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam. Bij Hardingsveld-Giessendam 5 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda.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 for a moment. op 106.9. Straks meer. Maar nu